7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Veel verkeersborden zijn overbodig en veroorzaken zelfs onveilige situaties. Dat zeggen drie verkeersorganisaties in De Telegraaf. Van de in totaal 3 miljoen verkeersborden in Nederland... zou er zo'n 600.000 kunnen worden weggehaald. Veilig Verkeer Nederland zegt in de krant... weggebruikers minder op het verkeer letten door de vele borden. Zo'n 50 gewonde Houthi-rebellen worden vandaag geëvacueerd uit Jemen. Dat meldt de coalitie die onder leiding van Saudi-Arabië vecht tegen de rebellen. De operatie zou een verzoek zijn van de VN-gezant van Jemen... en moet welwillendheid kweken voor de vredesbesprekingen... die deze week nog moeten plaatsvinden in Zweden. Door de oorlog in Jemen zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De Griekse overheid legt jaarlijks onterecht beslag op rekeningen van duizenden Grieken met schulden. Volgens de wet mag de overheid een belastingsschuld gewoon van de rekening van de schuldenaar afschrijven, maar volgens de Griekse ombudsman gaat de overheid vaak te ver. Zo krijgen mensen niet altijd van tevoren een bericht en zijn ze totaal verrast als hun rekening blijkt leeggehaald. In het Poolse Katowice komen vandaag zo'n 200 regeringsdelegaties... en tientallen staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar... voor de opening van de klimaattop. De komende twee weken moeten de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs... worden omgezet in afspraken. In 2015 werd afgesproken dat de opwarming van de aarde... ruim onder de 2 graden moet blijven. In Katowice moet worden uitgewerkt hoe landen dat denken te bereiken. In Middelstum in Groningen heeft een grote brand gewoed bij een zorgboerderij. Een schuur is door de vlammen verwoest. Brandweer heeft weten te voorkomen dat ook de woning bij de boerderij vlam vatte. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar alleen bij de boerderij zelf. Het weer, buien trekken over het land. Vanmiddag en vanavond opnieuw regen en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De A7 is weer vrij voor het verkeer, maar van Hoorn naar Zandam blijft het druk. Tussen Hoorn en Purmerend Noord 11 kilometer, ruim een half uur vertraging. En daardoor is het ook druk op de N247, de alternatieve route van Hoorn naar Amsterdam.